met Na anderhalve maand oorlog is in Libanon het staakt het vuren ingegaan. Na president Trump hebben Hezbollah en ook Israël het nu bevestigd... zegt correspondent Nasra Habiballah. En dat laat wel zien hoe groot de druk vanuit de Verenigde Staten... op premier Netanyahu is geweest. Netanyahu zegt dat Trump Israëls beste vriend is... die samenwerkt met Israël... en dat Israël daarom niet anders kan dan ook met Trump meewerken. Het bestand zou tien dagen moeten duren en ruimte moeten geven voor vredesbesprekingen. Cannabis is de meest gebruikte drug in het verkeer, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie liet de afgelopen jaren tienduizenden bloedmonsters van verdachte weggebruikers onderzoeken. In twee derde daarvan werden inderdaad drugs gevonden. Cannabis scoort met 71% veruit het hoogst, soms in combinatie met andere drugs. Het waren bijna altijd mannen. Het UWV wil de WIA-wachtlijsten aanpakken door beoordelingen voor arbeidsongeschiktheid later te doen. Voortaan gaan reïntegratie en omscholing voor. UWV-topman Kamps zei in Nieuwsuur dat veel mensen op de wachtlijst graag willen werken. Wat wij graag zouden zien is dat we die mensen niet in die rij van die beoordeling hoeven te laten staan... waar ze in onzekerheid zitten en eigenlijk niet toekomen aan werken. Maar dat we die mensen juist aan het werk kunnen helpen en dan op een later moment die sociaal-medische beoordeling kunnen doen. Verder wil het UWV niet alleen artsen, maar ook verpleegkundigen keuringen laten doen. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen in El Salvador voortaan een levenslange gevangenisstraf krijgen. President Bukele wil daarmee de criminaliteit verder de kop indrukken. Door zijn harde beleid zit nu 1% van de bevolking in de gevangenis... maar het bendegeweld in El Salvador is wel sterk afgenomen. Het weer. Vandaag periode met zon, afgewisseld met wolkenvelden en stapelwolken. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen meer bewolking en in de middag gaat het regenen. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A5 naar Amsterdam voor knooppunt Raasdorp. Daar heb je 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden... en de rechterrijstrook is dicht... Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 8 uur vanmorgen vrij is.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 Als verkeersdeelnemers drugs hebben gebruikt... gaat het in 71% van de gevallen om cannabis. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. Eén op de vijf betrapte bestuurders had meerdere drugs gebruikt. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen in El Salvador voortaan een levenslange gevangenisstraf krijgen. President Bukele wil daarmee de criminaliteit verder de kop indrukken. Het weer, periode met zon, afgewisseld met wolkenvelden en stapelwolken. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit is ZFM. ZFM. fine I'm just beginning The pen's in my hand Ending unplanned Staring at the blank page before you Open up the dirty window Let the sun illuminate direction.